Ze zullen onder neutrale vlag van Olympische sporters uit Rusland in actie komen. Het IOC heeft Rusland vanwege het omvangrijke dopingschandaal rond de vorige Winterspelen in Sochi uitgesloten van deelname aan de komende editie. Een uitzondering wordt echter gemaakt voor Russen die aantoonbaar voldoende op doping zijn getest en in het verleden geen enkele link met doping hebben gehad. Onder de sporters die niet welkom zijn in Zuid-Korea korea zijn de schaatstoppers Yuskov en Kulisnikov. Het Openbaar Ministerie heeft de plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel pakket ontslagen. Hij wordt verdacht van betaalde seks met een minderjarige jongen. De zaak kwam begin vorig jaar aan het licht toen de ouders verdachte berichten vonden op de telefoon van hun zoon. De zaak loopt nog. Het functioneel pakket is het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat is gespecialiseerd in de bestrijding van fraude, milieucriminaliteit en ingewikkelde ontnemingszaken. Een gemummificeerde vrouw die in een kerk in Basel lag... blijkt een verre voorouder van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson. DNA-onderzoek op het lichaam van de vrouw heeft duidelijk gemaakt... dat de in 1787 in Basel gestorven Anna Katharina Bischoff... een voorouder is van Johnson. En die is blij met de vondst. Op Twitter schreef hij dat hij zeer opgetogen is... over wat hij heeft gehoord over zijn grootmammy. Een meisje van 14 maanden dat vorig jaar oktober overleed in Hengelo had ernstige verwondingen. Dat blijkt uit voorlopige onderzoeksresultaten die in de rechtbank werden besproken. Het kind had onder andere 39 blauwe plekken op haar lichaam. De moeder en haar partner worden verdacht van doodslag. Zij zitten vast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen wordt het ongeveer hetzelfde weer als vandaag. In het weekend trekt de wind aan en dan valt er soms wat regen.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 Dat was vorige week bij Eurosonic Noorderslag. Voor de betere bands te spotten. Of tenminste, de beginnende bands. Nou, ik zei, ga eens even naar de Pendants kijken. En dan weet je wel wat, waarom. En dit betekent ook zeker wel... als je dit singeltje ook hoort... dan denk ik, hij is te goed voor de regio. Hij is eigenlijk al eigenlijk al goed genoeg om op de landelijke radio eh, te laten horen. Welkom in dit eh, tweede uur. Eh, we gaan dus ook weer nu met de nodige snelheid van Max Verstappen... al die nummers die ik nog heb staan draaien. Dat gaan we nu doen met Danelle Smit met de Fake Fake Trees. as he looks upon earth. Civilized man, chained to odd monstrous beliefs, we have become blind. White lightning on an interstellar reaction. Free the time of my life I wasn't living, yeah. Cause living would be a stable mind I could find. Well, are you stealing from me now? I'm on a road with directions to the back of my mind. Well, I'm awaking, yeah. Awaking again to so find. for me hebben we nog eentje uit het buitenland. En dat is Alex Hadley. En eh, zijn single heet Possibility. En wat is de link? Eh, de link is Nederland. Want dit komt bij het King Forwards record label vandaan. En dat zijn diezelfde gasten waar ook Alaska en Den Line hun uh, eh, materiaal op uitbrengen. Maar, maar dit is een Engelsman. Heel erg mooi, want eh, daar eh, kwam Frank Bond mee. Die zegt, eh, dit moet je toch zeker wel gehoord hebben. Nou, dit heb ik dus nog niet gehoord, maar dit hebben we dus nu gehoord. En Marcus en ik waren het over één ding eens. De man heeft toch iets van Jack Johnson in zich, Alex Hadley. En misschien dat we binnenkort wel veel meer van hem gaan horen. Want de BBC heeft het al opgepikt. Dus dan weet je dat alvast. Dat we daar al heel erg snel mee zijn. Danella Smith heb je ook eh, kunnen horen met eh, Fake Fake Trees. Ehm, dan eh, is het tijd voor... even kijken, want ja, ze, ze, zit er weer in. Daisy Ducro, maar nu het nummer Hard on Your Arm. lichtelijk een, een eh, hint naar eh, die televisieserie Breaking Bad. Van Triangle was dit, ook uit Zandvoort. Jazekers. Net als eh, Ruud Houding in het afgelopen uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog andere vette muziek. En dit is het nieuwe werk van Jolien. Het nummer dat heet Cynical. Help me try to understand. try to see. steeds meer begint het geluid van Nexus Shape eh, meer naar indie geluid te gaan. Eh, ze zijn meer of meer van electro opgeschoven naar de indie sound. Eh, voor Jolien geldt dat weer een beetje de andere kant op. is een <laughs> beetje indie begonnen en gaat meer de electro kant op. maar dat is toch wel heel erg fijn om te horen. Dat geldt ook zeker voor deze groep. Want wat is het, de eh, overeenkomst met eh, Tim Koehoorn en Annemarie van der Born? Nou, de een eh, hebben we net gehoord. Annemarie van der Born net, met Dakota. Tim Koehoorn horen we zo dadelijk. Maar beiden horen we straks nog een keer. En dat is dan de verrassing. Dit is Nausicaa met Sugar Is Mine. 5 a.m. and I'm talking in wanna get in trouble. Got a one track mind. At night I'm an animal. I hunt and I and I get in trouble. Got a one track mind that fall behind. Stumble up the door and into the light close my eyes and relive the night. Feel the guilt nou, we gaan eens even kijken of we nog eh, vier eh, nummers, vijf nummers in een kwartier tijd eh, kunnen draaien. Dit was uh, I'm Animal, die komt 8 februari met een live optreden hier in de studio. Dat was de Fiscus overigens. Dit is Trip to Dover and the Birth of a Hero. just like a story. Cause I'm not an open book, cause you know me. I never tried to be just like you and me, cause you know me, and I'm not like you. Oh, I back in. Oh, my right to put up my defenses so I have time to hide. And I don't wanna waste this, but I don't wanna lie. The thing between us, baby, is starting to die. But now I'm getting older and it finally makes sense. The time that we've been given is the best we ever had. Oh, I will try to save us if you can leave behind. Cause I swear to God, I'll kill you or bury you alive. I te bewonderen hier bij ons in eh, de, studio eh, No Passanada met het eh, nummer Between the Walls. Misschien gaan ze dat ook live spelen. Zoute Tranen van Willemijn de Boer. Hoefde jij net zoveel liefde als ik je lippen kuste? Als we huilend van het lachen en dronken van de wijn, voelde je de vormen van mijn lijf en het vertrouwen dat ik bij je vond. Ik heb nooit ingezien dat dat voor jou anders dan liefdevol kon zijn. Zag je het geluk in mijn ogen als je weer in je hoofd verdwaalde en me vertelde over alles wat je dacht. Hoorde je mijn hart en de liedjes die ik voor je schreef. En hoe ik met alles wat ik had. Wilde dat dat voor altijd bleef. Wat is er gebeurd, liefste? Je zit in heel mijn lijf. Je maakte mij gelukkig. En ik raak jou nu kwijt. Wat heb je wat heeft iemand jou misdaan? Heb je dan echt nooit ingezien? Dat dit fout zou gaan? Proefde je de zoute tranen die je van mijn lippen kuste? Of spoelde je de smaak weg met een slok vol schuimend bier? Voelde je trillen van mijn lijf? van mijn armen en mijn benen? Of dacht je echt dat ik het zo koud had hier? Zag je de angst in mijn ogen als je weer in je hoofd verdwaalde? Of sloeg je al mijn blikken vastberaden van je af? Hoorde je mijn hart bonken? Je trok hem zo uit mijn borst. Hoorde je me gillen en vond je me toen laf? Wat is er gebeurd, liefste? Je zit in heel mijn lijf. Je maakte mij gelukkig. En ik raak jou nu kwijt. Wat heb je gedaan, liefste? Of wat heeft iemand jou misdaan? heb je dan echt nooit gezien dat dit fout zou gaan? cars passing by, where they ride. I'm afraid you know it. Hope the roads will be long. long angry salutations, but not a word that was wrong, wrong, wrong. T.S. Elliot do, watch the moon, wink a feeble eye to light, last waste of the night. Het was hem, Dandelion, met eh, lang, lang, lang. Want eh, over niet al te gekke lange tijd gaan zij hun eh, single releasen. Of tenminste een, op vinyl, want dat is wel leuk. In de nieuwe Anita in Amsterdam. Nou, het zit erop. Helaas, Frank Valenza kan er niet aan toekomen met Warn. Die bedwaren we even weer voor volgende week. Want Marcus en ik zeggen dan weer in koor... Tot volgende... Mm, ja, ja, ja. Heb ik hem nou... Ja, het is weer die, het is weer die, eh, die microfoon eh, die weer eh, Kuren vertoont. Die microfoon 3 weer... ja, toch, toch, toch, toch is het zo. Hoor je me nu? Ja, nu wel een beetje. Hoor je me nu? Nu wel. Ja, dan nou, nou weet ik het niet. Ja, Iemand trekt hier steeds stickers uit dan, uit dan achter. Ja, ja, ja, nou, dus ik kan er niks aan doen. Gaan we dat nog een keer proberen. Tot, volgende week! Nee, hè? <laughs> Zo, nou, een hele zware bevalling weer geworden. Maar goed. <laughs> Ja, <laughs> jongen, jongen, jongen. Zijn, er is iemand eh, die hier eh, stekkers van microfoons eh, eruit schijnt te pluggen. Misschien wel heel erg leuk, maar het is geen leuk geintje. Straks natuurlijk hebben wij Benno Veugen met weer een aflevering van Peaceful Radio. Dus vader Veugen sluit deze donderdag altijd weer in stijl af. En als het dan toch over vrede gaat, nou, dan hebben we er nog wel eentje. Plea for Peace van die andere band uit Volendam. Net als Dandelion trouwens. Dit is Alaska. Dag. will die of age.